En we hebben vanavond gelukkig weer live muziek. Ja, Cirque Valentin eh, is, eh, is dan toch eindelijk gekomen. En vijf man sterk, dus die zijn nog even druk aan het opbouwen. En, nou, druk, druk patat aan het eten trouwens. Dat moet ook gebeuren. Ja, ja, met een volle maag speelt toch het beste volgens Precies. mij. En dat moet dan toch pasta of patat zijn altijd, hè? Wat zeg je? Pasta of patat. Pasta of, patat. Ja. dat hoort gewoon bij, bij het bandleven. Tuurlijk. Als je, Ander eten bestaat niet. Als je op in een jongerencentrum komt eh, en je krijgt eten, dan krijg je altijd pasta. Want dat, eh, dat is lekker mooi eenpansgerecht uh, eh, voor iedereen. En, nou ja, en makkelijk vooral voor de kok. <laughs> Precies. denk ik. Precies. <laughs> Ach ja, recepten volgen later vanavond. Mocht je interesse nou, hebben. Nou, <laughs> nou. Ja, ja, ja, we gaan wel wat leuks opzoeken op internet of zo. Nee hoor, dat dus. nieuwe muziekelftal, nieuwe classic album. Want we zitten nu dus uiteindelijk wel in december. Ja, het is dan toch gelukt. Eh, ja, het is toch gelukt inderdaad. Hè? We hebben nog maar een jaar te leven trouwens. 2012 dan is Maar is dat eh, het hele jaar of is dat begin? Eh, nou, het schijnt, dat? het schijnt dat het wel een beetje begint met heel veel water. Dus we hebben vandaag al een goede, goede, nou ja, goed begin gehad. Ja. En dan takelt het allemaal langzaam af. Ah, En water is wel echt een beetje de hoofdinvloed. oh, is dat zo? Ja. ja. Oh, ik zie trouwens nu pas dat jij een shirt van de staat aan, heeft, aan hebt. Dus dat is dan alweer Goed, hè? Ja. grappig. Goed begin. Stoes. Wat is het? Ja, ik eh, kwam het vandaag teken, tegen en het is een beetje eh, ja, eh, oude, oude ja, beetje salt en pepper indrukken. Weet je, drie rappende vrouwen. Als je het plaatje van ze ziet, is het ook echt alsof het salt en pepper is met van die oldschool hip-hop kleding en zo. Het is de nieuwe salt en pepper. Wie of wat, ik heb eigenlijk geen idee, maar het is wel een lekker nummer. Betty was gone. kijkt hij nog niet eens waarom naar mij Deze dagen denkt hij alleen nog maar aan die tape En hij denkt dat ik niks van die affaire weet hij is een fucking dombo en denkt niet na En zijn zoon vraagt me dagelijks Waar is pa? Waarom is hij niet de man die hij hoort te zijn? Waarom blijft hij niet gezellig hier bij jou en mij? Mam, omdat mama niet meer van hem houdt Want papa maakt het telkens weer dezelfde fout Omdat hij niet beseft hoeveel ik voor hem betekent En niet bewust is van het feit dat jij op hem rekent dus word maar nooit als je vader, lieve jongen. Want je vader is een vieze klootzak, verdomme. Hij komt soms thuis om vijf uur in de morgen. En wat hij uitvreet, houdt hij voor mij dan verborgen. Wij zitten dan eenzaam op de bank. Heel alleen en zonder man. Zoontje lief, die ligt op bed. Dus zit zij stiekem was hij mij nog trouw Toen zei hij voor het slapen gaan, ik hou veel van jou Jij bent het beste wat mij is overkomen Doordat hij mij voor het eerst had bedrogen Na het werk dook hij vaak even in de kroeg En het is de plaats waar hij haar had ontmoet Na veel praten heb ik hem wel vergeven maar na veel praten ben ik het nog niet vergeten Nee, de man van mijn droom is hij niet En mijn zoon zegt, mama je hebt veel verdriet hè Waarom ga je niet gewoon bij hem weg dan? Waarom zoeken we geen huis met z'n tweeën man? Zodat jij en ik in alle rust kunnen leven. En hij je niet langer meer kan bespelen. Maar wat me zo niet ziet, dat zijn mijn problemen. Want door mijn verslaving is er dan geen eten. Nee, daar zit ze dan waarom moest je het zo finaal aan flarden slaan? Als je mijn gevoelens kent, dan weet je dat ik sterf van sentiment als jij er niet meer bent. Ik ben Jeroen en loop alleen hier in mijn oude buurt. Niemand te zien en het is pas bijna 9 uur. Sommige lantaarnpalen die zijn uitgevallen. Mijn gevoel zegt dat er iets is voorgevallen. Plotseling krijg ik een telefoontje van mijn oom. Hij huilt als een klein kind met een ondertoon. Ik voel verdriet en woede in zijn stem. Hij vraagt of ik langs wil komen en waar ik nu ben. Maak je niet druk, ik ben al onderweg. Brok in mijn keel terwijl mijn gevoel al genoeg zegt. Roep een taxi en vertel de chauffeur te racen. Ik maak me druk om mijn kleine neefje. Ik heb te doen met die kleine rakken, Ruzie de ouders en hij vangt alle klappen. Aangekomen zie ik mijn oom op zijn knieën zakken. Met zijn vrouw in zijn beide handen. Dan zat ze dan eenzaam op de bank. Heel alleen en zonder man. Zond je lief die lag op bed. Dus zat zij stiekem aan de drank. Stiekem aan de drank. Stiekem aan de drank. Dus zat zij stiekem. Ja, Gers Pardoel, wat dan, ik dacht even bij het intro van wat ben jij van plan? <laughs> ja, Holland NL of zo. Eh. nee, eh, ik, eh, ik vind dat, uh, dat Gers Pardoel het erg goed doet. zeker, zeker. ik zag een recensie ergens staan, ik weet niet meer waar, ehm, dat hij heel goed het, het, het Mickey Mouse gehalte net niet zeg maar, erin haalt in zijn muziek. nee, maar ik bedoel, hij heeft hele simpele, eh, ja, een beetje bijzondere teksten over van ik vind je lief en weet je, dat soort dingen allemaal. En dat wordt bij hem net niet te fout, zeg maar. Oké. Het wordt net geen, geen, geen smurfenmuziek of zo. <laughs> nou, leuke recensie. Nou ja, het was opbouwend bedoeld. Dat, dat hij dus gewoon heel goed die valkuilen weet om, omzeilen. Oké, oké. Nou ja. En dat, eh, dat, dat, dat doet hij ook, dat vind ik ook. Oké. Uh, mocht je wat uh, geluiden op de achtergrond horen, de, de band is, is aan, het, aan het opbouwen. Je hoort al wat, wat tingeltangetjes ja, en zo. toch? Ja, hartstikke gezellig. En, en ze heten Cirque Valentin. En wat dat betreft, als, als je zo ziet wat er allemaal wordt opgebouwd... Dan is het wel een circus. Dan doen ze hun naam wel eer aan, denk <laughs> ik. Maar ehm, nou ja, de, de, daar dus straks eh, waarschijnlijk, eh, of sowieso voor negen gaan ze, gaan ze eh, twee nummers live tegen horen brengen. We ehm, spelen nog een nummer van CD van hun. Wat, dit waren een van de winnaars van NH Pop Live. De winnaars ook? Ja, een van, één van de. Ja, er waren er vijf. Daar hebben we er volgens mij al meer van gehad. Hè? Dan gaan we eens even het fijne van vragen wat ze daaraan overgehouden hebben straks. Ja, daar ben ik ook op benieuwd naar inderdaad. Dus je hoort een, hun, hun single van CD. Eh, dat dus straks allemaal. Nu eerst Jamie en, en, en Cummins. Ja, ik zit even ondertussen op zijn site. Eh, Wie is dat eigenlijk? Ja, hij, ehm, hij komt nou op, op het Sonic Festival in Groningen spelen in januari, zie ik hier. Ja, het, is eh, een, een van, die, van die namen die vanuit Engeland dan op meest genoemd in 2011 oh ja, lijsten komt. terwijl we er hier nog nooit van hebben gehoord. ja, dat is wel apart inderdaad. Hier komt hij dan een beetje laat op. Ja, de, de 21st Century Bluesman eh, lees ik hier, wordt die genoemd. Dus eh, nou ja, dan heb je een beetje een beeld. <laughs> of niet? Een beetje. Misschien kunnen we beter even gaan luisteren. Ja, hij is 22 jaar oud en uh, singer-songwriter en Tom Wees, Nick Cave, dat soort zaken. Wordt die, dat leidt je een beetje. The Preacher. north where the cold winds blow over the prairie gold. There's a church bell screaming on the steeple high. Gather ye children of men. With one hand on the trigger, one hand on the cross. Jesus and his family are two things he's lost. crashing to the scaffolding, stringing up on high. The call came out from the crowd. There's blood in their eyes and blood in their hearts, for the blood turning down his hand. With one hand on the trigger, one hand on the cross. Jesus and his family are two saints he's lost. see. He thinks he's lost. ja, de nieuwe Band of Skulls, The Devil Takes Care of His Own. Eh, we onderbreken de, de, de, dus, eh, de, soundcheck van de band eigenlijk eh, echt enorm. Ja, maar wou je zo graag nog even wat zeggen? Ja, ik wou zo graag nog, nog, nog even Ze mogen toch wel door... Ja, nee, ze mogen zo, zo door gaan soundchecken. Maar we gaan alvast een voorproefje laten horen. Oké. Dus dat is niet onbelangrijk, lijkt me. Nee, nee hoor, dit is het nummer wat op, op de NA Pop Live ja, EP winnaar CD staat van Cirque Valentin. En dit is eh, All the Boys. Genovia police caught the state and caught the war, but Denmark caught the the jury Come alive and use your fury The future will write the history And we ain't gonna take this no more Vote our faith and we get what we ask for This is class war, this is class war It's what we wear our hoods and our masks for And we ain't gonna take this no more Cut the bankers, cut the MPs Cut the rich and the riot give us, should give us, should give us no choice but to tear down these streets. Students, workers, and unemployed unite and rise out of the slum. France, Spain, Greece, we're joining you. Finally, our time has come. We are fighting. I hate the cold. A constant reminder that I'm getting old. Another year draws to its close.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 dat waren Smith en Burroughs. Ja, is dit nou gewoon officieel een kerstmuziekje? Of? Het klonk wel een beetje kerstig. Ja, het was wel eh, kerstig inderdaad. Hè? Dan hebben we dat dus er zomaar een beetje tussendoor gesneakt. Chris, ook helemaal blij, die staat te juichen en zo. Dus eh, Tom Smith en eh, hoe heet die andere knekkert? Tom Smith van Editors. En, ja, en voor mij Andy Burroughs, maar van, van Razorlight. Ja. Dus nou ja, ik vind het een mooie combo. Ja, zeker. Ja, die Tom Smith heeft natuurlijk een gouden stem, dus dat is altijd alsmaar goed. Hè? En eh, eh, daarvoor hadden we nog The King Blues, We're Fucking Angry. En uh, nou hebben wij een gerucht gehoord dat ze eind mei, begin juni een paar optredens in Nederland doen. En ja, misschien zelfs wel hier in de regio. Dat zou toch wel dus tof zijn. Dat zou leuk zijn. Als ze nou ook, ook, nog op woensdag doen, dan kunnen ze hier even langs komen. Ja, dat zou, dat zou een goed dus idee idee Misschien wel weer een beetje te veel van het goede. Ondertussen is de band volgens mij wel zo'n beetje klaar, hè? Zeker weten. Ja, schuiven staan nog ook, op. <laughs> Ze nemen meteen de bol over hier. Ik ben meteen ja, Welkom bij Radio 501. nou ja, ik, ik zou zeggen, eh, wij gaan naar huis jongens. Eh, jullie maken het af toch? Gezellig. Dan hier weer met Cirque nou, dit is uh, Cirque Valentin. Ik zou, we gaan na afloop even, uh, even een babbeltje houden. Ze zijn een van de winnaars uit de NR Pop Live Ja, en het wordt omschreven als een, een kruising van de Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson en Beyoncé. En de nou. Roots en de Muppet Show en de Boefjes. En, alles wat maar leuk is. En daar laveren jullie allemaal tussen? Ja. Nou, ik ben zeer, zeer benieuwd. Ik vind het eh, spannend klinken. Dus ik zeg uh, Sick Valentine, take it away. Yay. Zoompa, zoompa. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting other girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting other girls while my baby's gone. more, the girls go loco. Them hips go up and. sing, sing, sing, sing. Caliente, I'm going crazy. Them booties make me. sailing, I wonder if you're still waiting for me. Get out bed, control it. Baby, come and kiss me twice. The pennies on deck and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. The pennies on deck and I'm on ice. I ain't gonna wait, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Fiesta! I make you rumba. I know you wanna. Shing a chicka ching ching, shing a ching ching, shing a chicka ching ching, shing ching ching. Te amo, yo quiero Steffi, but she don't own me. Sing sing sing sing I'm sailing, I wonder if it's still waiting for me. And i I'm trolling. I gotta get myself in blue. A sailor too. Fiesta, te amo, a ritmo caliente. Fiesta, te amo, a ritmo caliente. Fiesta, te amo, a ritmo caliente. Fiesta, te amo. Come on, baby, come and kiss me twice. Your body's on neck and I'm on ice. So I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. That penny's on deck. Recht vet. Ga, gaan jullie gelijk door? Of, uh, gaan omkleden. Uh, kunnen we heel veel naar de wc misschien? Het is een circus act, hè? Ze moeten, <laughs> circus ze moeten nu omkleden. mensen. nee joh, jongens, geen probleem. We, we gaan zo nog, nog, nog een nummer horen live. Ik vond dit al erg tof klinken. dus ik ben, ben reuze benieuwd. Ja. Gaan wij ondertussen eventjes naar, naar de drums. How it ended. de drums zo'n beentje waarvan de singles altijd leuk zijn, maar de plaat altijd tegenvalt. Ja, daar zijn er een hoop van. Ja, <laughs> ik, ik, hoop niet dat Cirque Valentine daar dan een van gaat worden. Uh, Chagall eh, was eh, opeens komt die naar boven. Dat is een Nederlandse zangeres, vrij jong nog. En ehm, volgens mij is ze vorige week of zo ook een keer in de Wereldraad door geweest. Wat, wat altijd een goed podium is voor nieuw klopt. talent. En ja, heel tof nieuw liedje. Zij heeft ook samenwerking via via met een paar dubstep producers en uh, soort, zij een soort sing-songwriter, maar met dubstep invloeden. Het is echt nou, een eh, coole combinatie. Dus eh, daar houden wij van. Dus uh, Chagall met Alive. I know truth is knocking on my door. Can't wait much longer anymore. Today is the last one of the past. New era has come at last. Pieces of thoughts over the years were held hostage in my mind. Right now, I'm done with leaning back. It's to turn it into in your voor je hoofd van deze, deze week? Eh, reveller. Rev reveller, denk ik. Reveller. Je moet de klemtoon goed leggen. Reveller. Reveler. Er zijn drie verschillende klemtonen zijn dat bij elkaar. Dus je zoekt het maar uit. De, le eh, de leveler is met een R. Flypilot. Flypilot. Uh, eh, inmiddels, eh, na no een, nog, nog een soundcheck, denk ik dat de band er weer klaar voor is. <laughs> Het is ook zo. En volgens mij moest Valentijn nog even zeggen hoe het vorige nummer heette. het is leuk, dat is leuk om te doen. Dat is namelijk Stephanie on Deck. En dit nummer is All the Boys, wat jullie ook al op de mixtape hoorden van NH Pop. En, oh ja, die oh, hebben nu heel erg anders gespeeld voor jullie, voor 501, apart. Speciaal. Nou ja, super jongens. Ik ben benieuwd. Want we doen dit namelijk nooit zo. Normaal zijn we met de hele band en nu zijn we met een paar afgevaardigden, maar alsnog veel. Nou, onwijs cool. Ik ben, ik ben benieuwd jongens. Dit is al de boys. Ga maar los. 1, 2, 3, 4. Ja, vet. Kan niet anders zeggen. Erg, erg, erg tof. Dankjewel. Ja. Dankjewel voor het uitnodigen. Ja joh, helemaal goed. Ehm, we gaan even snel eh, een, nog een muziekje draaien. Dan gaan we straks nog eventjes het, eh, het hemd van jullie live vragen. Ehm, in ieder geval alvast bedankt voor de live muziek. En eh, speciaal voor jullie dan de The Roots. doing something positive. Humble head down low and broke like promises. Soaking and broken in a joke like comics is not enough paper to be paying compliments. But when that paper got low, so did my tolerance. And it ain't no truth in it there without the consequence. Listen, if not for these hood inventions, I'll be just another kid from the block with no intentions. On the dock of that bay, serving a life sentence. Even if I'm going to hell, I'm going to make an entrance. Yeah, let them know I'm getting cheese like omelets is. But I'm the toast of the town like Thomas. We Yo, we did this in remembrance of faces from the past we no longer have an image of. Carrying cold blooded hearts that never been for love. Brothers keep going for theirs, but never get enough. World travelers that seen it all and did enough, only to return and learn the world wasn't big enough. Damn, how long has it been? I guess the jig is up. Now all I know is I'm about to wake this nigga up. Yeah, that hindsight 2020. Now niggas dead on the money. Try to take something from me. It's a rap like a mummy. Undone, I am becoming. And when he's tired of running through the layers of the onion, he'll probably shed a tear. Cause there'll be no more fast times. Just as weak minds fold out like a bad sign. He never had enough and got confused when they asked why. Life is only a moment of time and it passed by. sitting on top of the world, ready to jump off. Thinking of various ways to break a gun law. Thinking that enough is enough, but still I want more. Thinking how I'm playing with fire to burn my young boy. Any means necessary, don't give a damn. So every night I'm on a flight that never lands. Be an asshole when the shit hits the fan. Or bet your life on a bluff in a bad hand. Can't win, can't lose. Get them gas, leave them leaking fuel. Either way, the market moves. Cash rules Every night I'm crossing the line that ain't the finish. Every thought is dark as a glass of fucking Guinness. Too far gone to come back to my senses. Now I'm on the edge of my bed, making love to my meds. Every moment's like a pistol to my head when I'm getting mad. Tafel met Dave en Patrick. D. L. X Deluxe. The Deluxe Band. Good morning, ladies. Today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken. Chicken, chicken. whole fucking shit. You must have thought it was chocolate. Take it as a sign if you were hearing my rhymes. Rub your ass to the floor, make it sparkly, shiny whore. I'm wasting ink and paper for you, fugly mother lover. Do you own the dictionary? This shit's dysfunctionary. My spit is your rain, I dump in your brain. It's a chicken, it's a chicken, that's Stop for geese. Find release, go on, cry over a tease. Oh, be careful near the net, don't let the gritty, beardy beast. Pardon my French, you wanky sack of drench. Go ahead, hide under a bench. I didn't ask to be a witch. Big girls, blouse, all your ears fully aroused. It's a bitter pill to swallow, even though the words are shallow. Yes, Ja, dat was even lekker. Deluxe met Mr. Chicken. Ja, ik, uh, ik, ik, je hebt mij al. Je hebt mij. Je hebt mij. Heb ik jou? Ja, ik ben fan. Ja, nou. Erg leuk. Dat is goed. Gaan we eens kijken of we daar nog meer muziek eh, van kunnen vinden. Ze hebben net een EP'tje uit, zie ik. Nou, dat is mooi. Eh, aangeschoven aan de microfoon inmiddels Valentijn. Van, uh, van Cirque Valentin moesten wij op zijn Frans zeggen. Valentin. Valentin. Ja, mijn oh, Frans, jongen. Dat, is dus, eh, eh, dus- dus bijna net zo slecht als ik, je... Ik, ik zal je trouwens ook eventjes aanzetten, dat, dat scheelt. Ah. Oh, tjoe, tjoe, hier ben ik. Ja. Hallo, hallo. Zo. Ehm, maar Cirque, Valentin dus. Ja. Ehm, vernoemd naar jou, neem ik aan. Ja. Houdt dat dan ook in dat jij het, het allesomvattende ik ben het eindbaas. Eh, jij bent de eindbaas. Er gebeurt niks zonder jou. <laughs> Nee, dat sowieso niet. Maar er gebeurt ook niks zonder deze jongens om me heen en meisjes. <laughs> ik, zie, ik zit eh, ondertussen, valt me op dat je uh, je koptelefoon gewoon over die enorme muts hebt opgezet. <laughs> ja. Anders te hard voor mijn oortjes natuurlijk. We kunnen hem zachter zetten hoor. Ik bedoel, techniek staat voor niks tegen, tegenwoordig. Dus, maar, maar vertel, hoezo Cirque, Cirque Valentin? hoezo de naam bedoel je? Of nou, hoezo ja. nou, ja, Sowieso ook de naam. Eh, Sirk staat voor mij gelijk aan een schaamteloze persoon. Aan, een, eh, aan vrijheid. En dat is wat eigenlijk deze gasten ook om me heen allemaal hebben. En eh, waarom het met deze jongens is. Maar dat is ook gewoon hoe het nu moet in het leven. Nou ja, daar, daar, Vrij schaamteloos. Daar geef ik je volkomen gelijk in. Hey, wij zijn bij jullie gekomen via het NA Pop Live. En jullie, jullie zijn ook eigenlijk de enige winnaars die wij hier uiteindelijk in huis hebben gehad. Serieus? Oké. Hoe voelt dat? Heel goed. <laughs> <laughs> Dit is voor ons de eerste promo, Dus het is echt eh, heel tof om te doen en eh, heel spannend. En eh, we hebben ook echt speciaal hiervoor onze drumcomputer meegenomen. Want normaal zijn we natuurlijk met echte drums en hebben we echt hele show en zo. De, drum eh, is altijd de uitdaging voor de band eh, als je hier eh, akoestisch of semi-akoestisch aan de slag moet. Ja, en dan nou, geen cajon natuurlijk. Leuk, leuk, opgelost zo. Ja, maar ik, heb jullie op de Horse Stadsfeesten gezien, maar ook met verkleedpartijen en alles ook hè? Ja, ja, het is live niet alleen muziek en dat is... ja het... Eh, gewoon entertainment. Dat was, uh, na dat optreden zei ik volgens mij tegen jou, die moeten we eens uitnodigen. En toen later, eh, toen wist ik nog niet dat jullie in, uh, in de Enapop show zaten. Ja. Waar komen jullie echt vandaan? Amsterdam, eigenlijk allemaal. Ja, dat zegt iedere band dat ze uit Amsterdam <laughs> komen. waar maar kom waar echt kom je vandaan? vandaan? Nederland. <laughs> Marken? Marken, Bussum. En we zitten ook uit het gooi komen. We hebben elkaar allemaal ontmoet op het conservatorium in Amsterdam. Ah, popafdeling. kijk, kijk, dus uiteindelijk mogen, hebben jullie recht van spreken als je zegt uit Amsterdam. Ja. ja. dus. hey, en eh, wat, wat, wat, wat heeft het winnen van NA Pop Live jullie eigenlijk gebracht? Eh, veel lessen. En, eh, levenslessen of, of ja, lessen? <laughs> levenslessen? ja, nou, lessen, lessen om van ja, hoe speel ik gitaar of, zo. Weet je, ik, heb het bij de andere bands kunnen afkijken hoe ik gitaar moet spelen, hoe ik show moet maken. Maar uh, eh, Enna eh, Pop, ja, we konden. Ehm, ik, ik klink daar heel overstuurd. Is dat eh, ook op de. Bij mij ook inderdaad. Ik, uh, ik, shoot, shoot, shoot, shoot, Ja, dat? ik gooi je wat minder. Hier, kijk, die heeft ervoor gestudeerd, hè? Dat ja, merk je meteen, hè? Ja, <laughs> God, man. wij doen maar wat, hè? Ja, wij, wij zijn amateurradiomakers, hoor. Dus. <laughs> nee, joh. Maar, um... Nee, we begonnen net met, met spelen met deze band. naast nou, is eigenlijk al anderhalf jaar geleden. Maar ehm, we wilden gewoon veel spelen, dus eh, toen was er NH Pop en eh, we stuurden een demootje. We wilden eigenlijk helemaal geen wedstrijden meer doen, maar dit was gewoon demo insturen. En als je werd geselecteerd, ging je gewoon twee keer spelen. In een normaal poppodium. Dus voor ons was het eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Gewoon ook om eh, weer gezien te worden, nieuw publiek aan te spreken. Welke podia stonden jullie? P60 in Amstelveen en de Waardse Tempel in Heer Hugo Waard. Ja, dat zijn toch wel echt twee, twee plaatsen waar je toch helemaal rock rock'n'roll roll uit je dakje kan natuurlijk. Ja. Ja, maar die, het fantastische, <laughs> pittoreske plein in Amstelveen. Ja. uiteindelijk kunnen jullie nog wel zeggen dat je in de Waardse Tempel hebt gespeeld. Ja. die, gaat weg. die gaat ter ziele. Ja, shit. Maar dat is ook veel te groot, heb ik het idee. Ja, en veel te afgelegen. daar zijn tal van redenen voor. Dat, dat maakt niet uit. Ehm, maar ook Paradiso uiteindelijk, toch? Ja. Als winnaar zijnde. Ja. Hoe was dat? Uh, was cool. Het was chaotisch, maar hartstikke leuk. Het was smiddags, uh, smiddags dus ook een beetje raar. Maar ehm, het was te gek. We hadden gewoon een eh, hartstikke leuke show voorbereid. En de mensen, het heeft gewoon veel goede dingen opgeleverd. Weer nieuwe boekingen erbij. Eh, allemaal nieuwe mensen hebben ons gezien. Dus het was gewoon cool. En nu, en nu de, de rest van Nederland? Nu de rest van Nederland, ja. We hebben voor eh, nu al tien nieuwe gigs staan voor komend jaar. Cool. Onder andere een voorprogramma toertje met Boe, een Zuid-Afrikaanse band. Langs hey, Boo. Ja. Die waren bij... Eh, ja, die kennen we, want die waren op Zomerpop vorig jaar, toch? Ja, met, uh, hoe heet die ook weer? Chris Chameleon, toch? Ja. Ik, ik, ken ze nog niet. Ja, Chris Chameleon, dat is wel echt een, eh, een naam in Zuid-Afrika. Hij, speelt, hij is ook acteur. En hij speelt zeg maar, in een soapserie wat zeg maar, vergelijkbaar is met GTST hier. En hij is daar echt de ster. En dan heeft hij ook uh, singer-songwriter Chris Chameleon en de, dus de band Boe. Ah. Het is echt een wereldster eh, daar, zeg maar. Maar hier in Nederland... Eh, eh, met nog meer plezier lenen we ons drumstel uit aan hun. <laughs> dat is de deal. Nou, nou die, drummer heb ik gezien, maar die buffelt flink hoor. Die werkt hard. Ja, dus... Nou, dan, <laughs> zou ik het niet doen juist. <laughs> een beetje zuinig zijn op je spullen hè? maar die, die doen ook hele verkleedpartijen en zo. Oh. dat is wel echt een, echt een act. leuk om te zien, hoor. Ik ben benieuwd. Ja, volgens mij is het een goede match. Ja. Hoop ik. Maar dat zijn wel de echte leuke poppodia. Ik zou regelen dat je, dat je dan ook bij, naar Zuid-Afrika toe kan. Ja, nou, dat als, als dat de package deal. deal kan zijn. <laughs> dat hopen we natuurlijk. Ja. Maar eh, is, is, is Nederland klaar eh, voor een circus wat, eh, wat jullie brengen? het gaat iets heel nieuws zijn. Ik denk dat mensen het misschien niet meteen gaan begrijpen. Ook al is, maar ik denk ook dat er voor iedereen wat wils is. Het is echt het is gewoon iets nieuws. En ik zou zeker, ik kan iedereen het aanraden om het live te gaan zien, want het ja, is gewoon dat, niet alleen. Ja, dat is het ook. Maar, maar eh, eh, eh, vaak een promotiemiddel is natuurlijk de radio, maar dat is bij jullie, ja oké, we zijn ook radio, maar het, live is natuurlijk nog veel meer dan wat je alleen op de radio hoort, zeg maar. Ja, ja, zeker. Dus daar moeten we zeker een, een, middenweg in gaan vinden gewoon, maar dat gaat zeker komen met het komen van de plaat. Die Waar we gaan in eind 2012, mid 2012 gaan we de studio in. Dus dan eh, komen er zeker liedjes waar eh, ook de oren van gaan klapperen. En dan komt er echt een, eh, een, een full-size CD of eerst een EP? Nee, nee, we gaan wel beginnen met eerst een single, maar er komt echt een hele CD. En die gaat uitkomen bij Dogs Records, waar ook Joe Panka en Wouter Hamel, cool. Collective. Ja, nou, want ik, ik, zag uh, Giovanka, daar, daar heb jij weer wat mee. Toch? Ja, ja. Wat, wat heb je met Giovanka gedaan? Buiten, buiten <laughs> relatie. <laughs> Nee. Eh, gespeeld, gespeeld. Oké. Ja. Eh, voor langere, voor langere tijd? Of, incidenteel? <laughs> ja, kan je ook weer anders opvatten, inderdaad. Maar, maar voor, voor langere tijd of incidenteel? Eh, incidenteel 20, 30 keer, denk ik. Het is gewoon een jaar als vaste invaller, maar ze speelt superveel. En, en dan als, als, als achtergrondzanger of. Nee, nee, of Oh, als gitarist. Ja. Oké, cool. Hey, leuk, maar jullie zitten dus op het conservatorium, dus het is jullie ambitie natuurlijk ook om echt fulltime muzikant te worden. Ja, ja, daar zijn we ook we zijn er druk mee bezig. Cool, ja ja, goed. Ja, en eh, wat, wat ik nog kwijt wou, ik, ik, zag foto's van jou en mijn gedachte ging eigenlijk gelijk uit naar Stef Camille Carlens van Zita Ken ik niet. Ja, Zita ken ik wel, maar ik weet niet wat dan jouw link is. Nou ja, gewoon, gewoon zoals jij uh, uh, je podiumpresentatie hebt. Dat, dat is gewoon twee druppels. Echt waar. Ik, ik, ik, zou je erin dat verdiepen. ja, dat is Belgische band inderdaad. Maar dat is echt, nou ja, wat ik zeg, twee, twee druppels van, vanaf de foto's. Dus, Oké. <laughs> Maar, eh, nou ja, ik zou zeggen... Ik, ja, die plaat, eh, ja, de plaat. als die single er is, als die plaat er is... Kom, kom, weer langs. Kom langs, Sowieso. Op, eh, die en willen graag draaien. Tot die tijd kunnen mensen ook gewoon naar www.sierikvanetweb.com, want daar staat onze EP, onze eerste EP heel tijdje geleden opgenomen, een jaar geleden alweer, anderhalf jaar misschien. mogen wij ons daar ook nog warm voor, voor houden? Ja, graag. Misschien stuur ik hem even op. Nou, dat zou wel <laughs> helemaal <laughs> leuk zijn. <laughs> misschien. dat zou een goed idee zijn. Nou ja, ik zou zeggen, heel veel succes met het veroveren van Nederland. Ja, dankjewel. En misschien dan de rest van de wereld wel, maar klein beginnen. Ja, en ik hopelijk ook weer op de Hoornse stadfeesten, maar dan iets groter natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk al gezellig. We stonden een beetje op, het manifesto-podium, eh, hè? Ja. ja. manifesto is wel een leuk podium, maar dit was natuurlijk buiten. Ja, dat, was, dat, was, eh, dat podium was geprogrammeerd door, door manifesto, zeg maar. Ja. Maar er kwam wel wat weinig publiek op af. Eh, dat was ook rot weer die avond. Ja. Dat is het altijd met Hollandse Stadsfeest op een of andere en, manier. En uh, dat podium staat, dat was op het Dal, hier vlakbij. Dat staat vrij ver van eh, het, het uitgaansgebied, zeg maar. En komend jaar is weer EK. Dus dat is ook nooit goed voor de opkomst bij de Stadsfeest op ja, een of andere manier. Dan doen ze altijd schermen, hè? Ja, dat is waar. Ja. Oké, nou jongens, onwijs bedankt. Wij vonden het in ieder geval super gaaf.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 the second would stop yelling and start listening. I wish birds would start talking and start whistling. Cause they know things I don't know. Seven of them sitting on that wall, staring at a lost soul and fly away. Too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? It's photographs. What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of? Or does that too get old? Like making love and alcohol. Or that track you wrote that made them all dance on the dancing floor. But the dancing floor ends at four. When the dancing people have to go. And there's nothing left for you to roll and home. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. showers from a broken home to explain the fact I'm cold and alone. But my family's golden, so it's probably just my own fault again. I wish those seven birds came back and told me why this earth is whack. Cause it is not what we deserve and get. Or do you think that we should work on that? Sunday evening, Monday's eager to kill me like he did last week. I'm not the guy you think you need. I wish that you stopped missing me and stop distinguishing you and I. but we are the same, you're in my mind. But rain replaces snow, and that's just pretty fucking lame, yeah. The sun don't shine at night. Oh no, it don't. If only you would just open your eyes. I know I'm not. Chef Special, Birds. Ja. Het blijft toch lekker. Zeker goeie, weten. Goede band ook, eh, wat dat betreft. Uit Haarlem. Ja. En ehm, nou ja, jij vond het inmiddels tijd... Voor, dubstep. Voor dubstep. Ja, ik eh, kwam vandaag eh, weer een hele fijne plaat tegen. Ehm, <clears throat> en ehm, dat is Pretty Lights. Ergens uit San Francisco, zo komt die geloof ik. Maar ze zeggen heel tof. En dit is op het Bonnaroo Festival. Eh, je hoort wel gewoon studio eh, muziek zometeen, maar eh, dat publiek is dus... ja, dat is een beetje zo'n zo'n Lowlands tent. als je die clip kijkt, die zal hem zo even op de Facebook zetten. Ja. Maar dat gaat helemaal uit zijn plaat. Het is echt gaat een fantastische plaat. Ja. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd. I know the truth. nee, je mag gerust even, even kuchen. Dat maakt niet uit. Eh, je hoorde de Noel Gallagher's High Flying Birds met Soldier Boys and Jesus Freaks. Dat is eh, echt een hele grote mond vol eh, wat dat betreft. Ehm, ik was een interview in de revue met hem. En ja, daar was hij toch wel opvallend vriendelijk voor, de, voor zijn, de band van zijn broer. Of eigenlijk Oasis Minhem. zeg maar. Ja. En hij zei wel, ja, mijn broer, dat, dat praat niet meer mee, bla bla bla. Maar ehm, het was toch wel opvallend dat hij, ze, dat hij weinig kritiek op de band leverde. Wat toch wel weer voeding geeft aan het, aan het eh, verhaal dat ze misschien ooit weer bij elkaar gaan komen. Nou, dat, ik zie het niet voorkomen. Maar uh, joh, dat, eh, dat, zo'n broederveten is toch mooi in de muziek. Dat, dat moet je hebben, zo, zo nu en dan. Ehm, het is weer december, of tenminste, het is weer december. Het is december. En het is weer een nieuwe maand. En wij zijn dus toe aan onze reserve, reservebank. Ik eh, wil veel te snel. Aan de reservebank van het muziekalftal. Ja. En in al onze wijsheid... Nou, dat, nou, het eh, was toch al een discussie, want eh, we wilden eigenlijk... Ehm, nee, dat hoef je niet te zeggen. Nee, dat, nee, dat, nee, dat, het maakt niet uit. Maar in ieder geval, opeens was daar een plaat die, die nog even snel uitkwam. En die opeens aan alle kanten... Uh, Gehyped werd. Ja, nou ja, goed. Nee, eh, goede recensies. Heel veel goede recensies. En iedereen, eh, alle popjournalisten hadden hun jaarlijstjes al ingeleverd geleverd voor de, om alle puntjes op te tellen. En daar ontbreekt deze plaat op, en die, die nog zo laat uitkwam. Maar ze vonden hem eigenlijk allemaal de plaat van het jaar. <laughs> En ja, die pikken wij toch even mee. Die zitten we op de reservebank. Ja, huppakee. Wij hebben hem wel in ons lijstje dus. Ja, dat zijn de Black Keys. En eh, ja, dat is gewoon een, eh, echt een hele fijne plaat. En eh, het is, ik, volgens mij is het al een zevende album of zo. Ik ben nooit een uitgesproken fan geweest van de Black Keys. Wel af en toe wel een leuke single. Maar deze plaat vind ik echt heel erg goed. Oké, dus deze maand. Geselecteerd. Geselecteerd. Voor het muziekelftal. Voor het muziekelftal. Ja, dat eh, klinkt eh, zeker veelbelovend. Uh, yes, dat is de single. Voor, voor, voor, de rest van de maand. ik wil even wat ongebruikelijks doen. Oh, oh. Chris, wil jij even bij de microfoon komen staan? <laughs> want, ja, want ehm, wij, wij hoorden via via dat de woensdagavonden opgeven voor jou nogal een dingetje was dat wordt wel een dingetje weer. En dat vonden wij op zich best erg. Maar wij vonden het ook wel weer heel fijn dat je het wel deed. Dus we hebben wat voor je. Oh, Wacht even. <laughs> Oh jee. nou, even eh, voor, waar is de webcam? Eh, haal je hem even voor de camera? <clears throat> Kijk, nou <laughs> toch. oh, te gek dit. Twee flessen wijn voor onze, onze, onze technicus Chris Thijsmans. Nou, dankjewel, jongens. ja, Chris. dankjewel, jongen. Voor, al die uren die je ons toch eh, geholpen hebt. Nou, dat is een kleine moeite eigenlijk op zich, ja. Ja. Dat anders had ik op woensdagavond ook niks te doen gehad. Dus op zich. Maar dan nemen we ze mee. <laughs> Nee, nee hoor. Ik er blij mee. ik, ik, hoop dat ze goed terechtkomen. <laughs> Dat gaat zeker wel goed komen. Dus eh, Chris, hoor. top. Super, bedankt. Ja, en eh, we hopen volgend jaar wel weer een paar keer eh, een beroep op je te kunnen doen. Nou, dat kan zeker. Dat is mooi. Gaan wij ondertussen door met de nieuwe Korn. En dat is weer eventjes wat heftiger wat dat betreft in al het, uh, in al het Russische geweld. Want Korn heeft weer een nieuwe single uit met eh, Noisia. En eh, de, de, titel zegt denk ik alles. Burn the Obedient. Are you scared? ik hou ervan hoor. Ja, dit, eh, ik, ik, ik, mag dit ook wel graag inderdaad. Ja, ik vind het ook gewoon zo cool dat eh, die gasten uit eh, Groningen dat dan voor elkaar krijgen. Ja, en, en, maar, en wat ik dan weer cool vind is dat, dat Korn eigenlijk gewoon ja, best wel afgeschreven was. Voor mijn gevoel. En dat ze gewoon weer terugkomen en dan een heel eigen soort van muziekstroming bedenken. Dat je een soort van eh, heavy... een eh, soort, ja, soort eigen crossover dubstep, maken. crossover, metal gebeurtje. Uh, nu metal, dubstep. Nou, hoe, hoe hip wil je het hebben? Dus nee, ik, ik, ik ben ook wel benieuwd naar het hele album eigenlijk. Ik weet niet of het al uit is en wanneer het dan eigenlijk uitkomt. Maar ik ga dat, ik ga dat zeker checken. Ja. Ehm, ondertussen was jij toe aan wat gitaarwerk begreep ik. Vond ik wel, ja. ja. En eh, nou ja, ik dacht dan doen we maar eventjes Dum Dum Girls. lekker om even die dosis gitaar eh, te injecteren in de decks en de drums en de rock'n'roll. Ja, inderdaad. En dan, dan zijn we er nog niet. Want ik heb van, eh, van een van mijn eh, favoriete bandjes die niet zo heel bekend zijn, nog één nummer klaarstaan. Die komen weer met een nieuwe cd. Dat is uit New York, A Place to Bury Strangers. En die maken uh, shoegaze. Shoegaze. Zoals dat dan hoort. En dat is gewoon echt teringherrie eigenlijk. Is dat, is dat de definitie van shoegaze? Want nou, nou ja, nee hoor. Maar eh, het, het, is, eh, ja, het is gewoon hard, donker, duister eh, en, en, en raggemaar. Het doet een beetje denken aan begin jaren tachtig. wat is het, New Order, die, die kant op. Dus ehm, ja, ik, ik, ik ben wel fan. Ik hou hiervan. A Place to Baby Strangers, So Far Away. ik vind dit heel fijn. Ik, hou, ik hou van de duistere. Ja. Ik ben van nature een beetje duistere duister persoon. ja, je bent wel een beetje duister. Ja. Nee hoor. Ehm, class Actress. Ja. Wat is dat eigenlijk? Ja, ik, eh, ik, ik, ik zou het eigenlijk niet weten. <laughs> Maar, eh, <laughs> het is gewoon fijne muziek. Ja, dat en, ik eh, zeggen. En als je een class actress bent, dan ben je gewoon een goede actrice, toch? Is dat een beetje het, het, verhaal? Ja. Dus moet je verder zeggen? Ja, ja. luister maar zou ik zeggen. Weekend. Dit is eh, inderdaad wel... Is toch eh, eh, fijne muziek. Hoe zouden we dit klassificeren? Ik zou er een labeltje aan kunnen hangen eigenlijk. moet er een label aangehangen worden dan eigenlijk? Dat vinden ze altijd, hè? maar ik, in dit geval slaan we dat even over. Ja, geen label, gewoon lekker. En ik ben er wat dat betreft ook wel klaar voor. Wat? Voor de kerst. Bring it on. Bring on the oh, weekend. De weekend. Ja, de weekend. man. Ja, joh. En deze is nog maar woensdagavond. is weer geweest. Ja, nou, zoals men dat zegt bij debiteur en debiteur was dat volgens mij. Ja. Ach ja, eh, voor ons zit het er weer op. Eh, en eh, ja, wij zijn er volgende week weer. Wat hebben we volgende week? Hebben we volgende week nog wat? Ja, we hebben volgende week een, een, een platenlabel op bezoek. Een platenlabel? Ja, pugrocker, pugrocker, pug, pug, pugrocker. Oké. Okay. Dat is ook wel bekend als Frommel of Volmer heet hij eigenlijk. die heeft lang in Horen gewoond. En die gaat een platenlabel starten. En eh, op 17 december ook weer, dan draait hij in Swaf. 17 eh, december is een eh, zwaar populaire avond in de, Klopt, de omgeving horen. Ja, dus dan draait hij ehm, soul, oude garage rock, garage punk en dat soort zaken. En die komt met ons de uitzending maken en dan laten horen wat dat zo al behelst. Cool, ik heb er zin in. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Cirque Valentin Valentin. Ja, sorry. mijn Frans, jongen, vreselijk. Bedankt voor het, eh, voor het live optreden en eh, jullie bedankt voor het luisteren. Check ons ook even op Facebook. Dex Syndrums en Rock'n'Roll. Tot volgende week.